Toch wordt het openbaar vervoer volgens een vervoerclub er niet veel beter op... omdat de overheid er een stuk minder geld in steekt. De bereikbaarheid is al afgenomen sinds 2019 met 10 dus er zijn al haltes opgeheven en lijnen opgeheven en de betaalbaarheid is minder. Als dit eh, niet wordt teruggedraaid, dan heb ik het dus over honderden miljoenen minder overheidsbijdragen. Dan eh, gaan we nog verder die spiraal in. Het is nog niet duidelijk of het storm gaat lopen op stations. In het buitenland is te zien dat gratis OV niet echt nieuwe reizigers trekt. De man die verdacht wordt van een moord in een moskee in Frankrijk is opgepakt in Italië. Hij heeft zich volgens Franse media gisteravond gemeld bij de Italiaanse politie. Afgelopen vrijdag zat de man samen met het slachtoffer te bidden. Vlak daarna stak hij tientallen keren op hem in. Hij maakte er een filmpje van en schreeuwde anti-islamitische teksten. In Uggele in Gelderland is vannacht een huis met een rieten dak verwoest door brand. De politie denkt dat de brand is aangestoken. Volgens Omroep Gelderland zouden de bewoners vlak voor de brand... een gemaskerde man voor de deur hebben zien staan met een gasfles. Eén bewoner liep brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht. De andere bewoners kwamen met de schrik vrij. En Donald Trump heeft volgens Amerikaanse media een record te pakken. Maar of hij er blij mee zal zijn, dat is nog de vraag. Zijn approval rating, de steun voor zijn beleid, is de laagste die tot nu toe gemeten is. Deze onderzoeker zegt dat kiezers vooral klagen over dat veel dingen duurder zijn geworden. Coming into this, Americans told us many expected them to get financially better off under Donald Trump. They were remembering the economy during his first term when they said it was good. And so far we see more Americans saying that they're now financially worse off. De ene laagste score in de 80 jaar dat de rating gemeten wordt... staat ook op naam van Trump. Dat was in zijn eerste termijn in 2017.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 Never mind the by. Got a feeling higher than high. This is the real thing. Never mind the rain and the storm. We'll keep each other warm. We got something stronger than strong winters hadden eigen aria's. Voor sprot en haring, voor begonia's.